Daarom is het dreigingsniveau verhoogd van 3 naar 4. Volgens de NCTV komt de verhoging door een optelsom van verschillende oorzaken. De belangrijkste is het conflict eh, en de oorlog Israël-Hamas... Eh, Twee, eh, de Koranvernielingen in West-Europa en een aantal landen. En drie, eh, ISIS en Al-Qaeda die daar gebruik van maken om eigenlijk daar aanslagplanning en het aanjagen opdracht geven verder te motiveren en te sturen. Ook zijn er in andere Europese landen aanslagen geweest... en zijn ook in Nederland terreurverdachten opgepakt. Wie wordt de opvolger van Vera Bergkamp als voorzitter van de Tweede Kamer? Dat moet deze week duidelijk worden. Er zijn nog twee kandidaten, namelijk Martin Bosma van de PVV... en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. De Utrechtse tramschutter Gokman T. is veroordeeld voor incidenten in de gevangenis. Hij heeft onder meer een gevangenbewaarder aangevallen met een geknutseld wapen. Gokman T. krijgt geen nieuwe zelfstraf omdat hij al levenslang vastzit. Wel moet hij een schadevergoeding betalen. Een eigen bedrijf starten en aan geld komen is al heel wat. En vrouwelijke ondernemers blijken vaak nog eens extra moeite te moeten doen. Nu is een code ondertekend, onder andere door banken en investeerders... om de kansen van vrouwelijke ondernemers te verbeteren. Hard nodig, vertelt Priscilla aan verslaggever Harro Brouwer. Ja, ik wilde een financiering voor de inventaris die we hiermee moesten kopen... toen ik mijn kooppand hier kocht. En eh, toen wilden ze heel graag weten wat mijn man voor werk deed... Dat is helemaal niet nodig om dat te weten. En was ook niet nodig boven de prognose en het jaarplan wat ik had. Wat zou je willen zeggen tegen vrouwen die denken... oh, ik wil een eigen bedrijf starten, maar als ik dit hoor... Wel gewoon doen. En praat erover. Praat erover met elkaar. Praat erover met andere, eh, vrouwelijke ondernemers. Zoek elkaar ook op. Samen kunnen we wel een financiering voor elkaar krijgen. Ik heb het ook met vrienden en familie voor elkaar gekregen. En ja, samen maken we die wereld wel beter voor vrouwelijke ondernemers. Dan nog het weer. Er trekken dus nog steeds stevige buien over. Vanavond en vannacht ook kans op onweer. En ook morgen krijgen we weer een bewolkte dag met buien. En het wordt 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ondanks de regen is het niet veel drukker dan normaal op de dinsdag. 135 kilometer file staat er in onze regio. Weinig bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch, kwartiervertraging bij Utrecht Centrum. Een kwartier ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Vanaf Schiphol 16 kilometer file. Kwartiertje vertraging op de A5 nog. Vanuit Hoofddorp naar Amsterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij de aansluiting met de A10. Maar er staat nog 5 kilometer file. Kwartiertje op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knopend Velzen. Eh, wat vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere 11 kilometer file tussen Beeldhoven en Huizen met 10 minuten oponthoud.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 Op zeker 75 plaatsen kan er mogelijk niet goed worden gewaarschuwd... bij een Russische raket- of droneaanval. Langs de hele Nederlandse kust komt PFAS voor in zeeschuim op het strand. Het RIVM heeft dat vastgesteld na een waarschuwing van de Vlaamse overheid. In Vlaanderen kregen ouders het advies om hun kinderen niet met zeeschuim te laten spelen. Verslavende functies op sociale media moeten worden verboden in Europa. Dat wil een meerderheid in het Europees Parlement. Het gaat om functies op Facebook, TikTok en Instagram.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 You know that you don't have to leave. Saying why didn't I go with you tonight? ZFM wenst je fijne dagen. bells, with bells of holly. La la la la la la la la la. not my mate. then? I've got wrap my little finger. Oh, she got any friends? she has, yeah, but she wouldn't have any left if I introduced you, she? I feel like a spare bit of What are you talking about? Green and surrounded by Come on, lollipops, let's get on with it. Here's trouble. Coming, Kimmy Coo. Kimmy Coming around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Root beer Stuur je allemaal fijne dagen en een